Moutschreurs met het NOS Journaal. In Rotterdam vieren honderden fans van Galatasaray... dat de voetbalclub uit Istanbul de Turkse landstitel heeft veroverd. De politie is nadrukkelijk aanwezig en heeft het Hofplein afgezet. De sfeer is nog redelijk rustig. Galatasaray-fans reden toeterend door de stad. In Zwitserland heeft een brand in de Sint-Bernard-tunnel geleid tot de langste file in 20 jaar bij de Gotthard-tunnel, die als uitwijkroute werd gebruikt. Op de grens met Italië stond in zuidelijke richting zo'n 30 kilometer file. De brand in de tunnel ontstond gisteren. Een Duitse touringcar vloog een brand. Niemand raakte gewond. De tunnel moest dicht en het gaat een week duren. Vanwege het Pinksterverkeer wordt ook morgen veel drukte bij de tunnel verwacht. In Afghanistan is een aanslag gepleegd op een stadion waar een cricketwedstrijd werd gespeeld. Dat gebeurde gisteravond in de stad Jalalabad in het oosten van het land. Bij verschillende explosies vielen acht doden en tientallen gewonden. De slachtoffers zijn toeschouwers. Chelsea heeft voor de achtste keer in de clubgeschiedenis de FA Cup veroverd. In het Wembley Stadion won de ploeg met 1-0 van Manchester United. Het enige doelpunt van de bekerfinale viel in de 22e minuut... De Belg Hazard benutte een strafschop. Op het filmfestival van Cannes heeft de film Shoplifters de Gouden Palm gewonnen. De film van de Japanse regisseur Hirokazu gaat over een familie in de kleine criminaliteit. De Grand Prix, de tweede prijs in Cannes, ging naar de Amerikaanse regisseur Spike Lee voor zijn film Black Lensman. Het weer vannacht opklaringen en 9 graden. Morgen veel zon en 22 tot 25 graden. In het zuidoosten later op de dag kans op een lokale onweersbui.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 Just down to the groove, I'm under with super styling. Met de party update. Nightwalk Top 10. Nightwalk Top 10. Showfax. Oh, en DJ's in the mix. DJ's in the mix. Baby, this is what you get. op ZFM Zandvoort. ZFM. ZFM. ZFM. Goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk hier op CFM Zandvoort. Het is vandaag zaterdagavond en betekent tot middernacht zijn we bij met het beste van dance, R&B, een beetje pop tussendoor het eerste uurtje. Het tweede uurtje DJ Mouse met zijn Global House Vibes. En het derde uurtje gaan we helemaal naar Italië met het beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaschelli. En ja, je hoort het, het is niet te geloven. Vorige week het weer hè. En van de week was het eh, fucking koud en eh, ja, in een overhemdje buitenlopen, s'nachts 11, 12 graden. Ja, dan ben je weer snip verkouden, keelpijn. Dus ik hoop eh, dat ik, deze avond een beetje doorkom met lekkere muziek. Als opening horen we Joe Stone en uh, Creon met Is It Really Love? Zometeen onderweg Esco, Jovino en uh, eh, Hansi met Hey Meisje. Nieuw muziek op de radio. Maar eerst die Sam Veld. Dan samen met Meuwen met Down For Everything. Nee, Down For Anything moet ik zeggen. Ja, ook als je verkouden bent, heb je een goed excuus dat je af en toe een beetje spraakgebrek hebt, hè? Dit is ZFM Zandvoort. zijn in de bands, geen rem, we trappen door We kunnen richting Bloementaal of ergens richting Zandvoort Op een vliegen naar de zon, dus beter breng je paspoort Skip je baan, je wordt alleen maar witter van die kantoor Lieve schat, ik ben tuig, maar dat heb je al gehoord Het ene oor in en die andere weer uit Ik kan je brengen naar de west, we kunnen smoken van de luid We kunnen chillen in de buurt, ik wil je brengen naar mijn huis jou Ik wil even En als jij het nu draait en alles wat je doet, dat is meer dan nice. Hey meisje, mijn ogen kunnen niet meer wegkijken. Hey oh, hey oh meisje, vanuit de verte kan ik jou al zien verschijnen. Hey oh, ik voel die vibe, ik voel die buzz bij jou. Ik wil even weg van alles, maar dan weg met jou. Ik ben gekomen uit de jungle, baby girl, ik ben fout, maar toch wil je bij me blijven. Zandvoort. Zaterdagavond een wandeling over het strand... door de duinen en het centrum van Zandvoort. Wordt muziek van Esco. Joselvio en Hansi met Hey Meisje. En daarvoor Charlie Pat, tezamen met uh, Kelani met Done For Me. van Zandvoort, ik weet niet of je een beetje fan bent van Madonna. Ja, niet dat we die muziek hier draaien hoor, maar... Op Instagram heeft de zangeres eh, afgelopen donderdag een foto geplaatst... waarop Beautiful Game staat... Op het, met, het, eh, met Gala dit jaar liet ze al een voorproefje van het nummer horen. Of de zangeres een album of een single gaat lanceren... heeft ze nog niet laten weten. In juni 1983 kwam haar debuutalbum Madonna uit... met dit Holiday erop. En in 2015 bracht Madonna voor het laatste album uit. Dat was Rebel Heart. En daarna was het eigenlijk stil wat betreft muziek. Ja, ze komt altijd wel voorbij op foto's bij de paparazzi... maar muziek maken, dat deze eigenlijk niet meer. Nou ja, niet meer... Uh, hè voor jou als luisteraar. Maar eh, misschien, misschien dat ze binnenkort weer een nieuw album gaat maken. Ze is oud, maar eh, ze kan nog steeds zingen. Dus, eh, en waarschijnlijk, ja, geld is volgens mij nog niet op, maar... een beetje extra geld is altijd meegenomen. Zie je, we hebben van zometeen. Gaan we eens even kijken wat voor leuke feesten er allemaal zijn op deze zaterdagavond.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 meets the perfect remedy Ooh. to is hurting me. is hurting Can be the therapy for me and me for oh, you tonight. Radio Mario Zandvoort. Radio Mario Zandvoort. Corey James en Ryan Marciano met, eh, met Savage. Deze samen met Bruno Martini en eh, Myra. En dan voor muziek van Mike Wallace met Give It Up. Nieuw muziek is afgelopen week uitgekomen. En eh, ja, hè, alles wat die jongen uitbrengt is gewoon fantastisch. Het is even tijd voor de party-update. Wat voor leuke feesten er mogen gaan op deze zaterdag 19 mei hè, is het vandaag. Nou, zoals altijd beginnen we eerst even met Escape in Amsterdam. Het wekelijkse feestje Brainwash begint rond de klok van 11 uur. Duurt tot 5 uur in de ochtend. En voor meer informatie check de website escape.nl. Maar natuurlijk onze eigen Zandvoortse Raimundo. En ik heb eh, verder geen flyers meegekregen. Dus eh, moet je gewoon maar even kijken wat er allemaal precies... Uh, hè, of Raimundo, wie die allemaal uitgenodigd heeft. En als we er verder lopen, komen we bij Club R. Daar is Playground One Year. Begint ook om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend in Club R. Voor meer informatie check de website r.nl. Vanavond R&B, hip-hop, house... Top 40, techno en deep house. En eh, Busy komt. En de rest moet je gewoon allemaal meemaken. Vanavond dus in Club Air Playground One Year. En nog een, eh, feestje wat eh, wekelijks is, is in de Melkweg. Het feestje Encore. Vanavond Encore Throwback. Begint rond de klok van middernacht. Duurt tot vijf uur in de ochtend. Met onder andere Waxbrand, SP, DJ Prime, Irwan en Soyuyu. En hosted bij uh, eh, Maburek Amerti. Dus eh, vanavond in de Melkweg, Encore Throwback. En eh, wat dichter bij huis, vanavond in, in Haarlem... In de Stalker hebben we Flippo's 00 en Calipo's 00's. Zero's, hoe je het ook wil noemen. Flip Zero's en Calipo Zero's. Begint rond de klok van 8 nu tot 5 uur in de ochtend. Natuurlijk in de kromme elleboog tegen in Haarlem. En eh, ja, voor meer informatie check de website clubstalker.nl. Want de DJ's, die worden daar bekendgemaakt. Dus gewoon vanavond even lekker naar Clubstalker in Haarlem. En als je trouwens nog een beetje van eh, Latino muziek houdt... Groot feest in Avas Live. Het oude Heineken musical, ja, ik blijf het zeggen. Vanavond Stilo Latino. Begint om 10 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. Met de natuurlijk Latin, Eclectic, Tropical Sound, Reggaeton, Bachata, Salsa en Latin. En voor meer informatie check de website live-label.com. Met onder andere Gaia Beat, Freddy Moreira, Mastic Soul, Mystery Gas, Gregor Salto, Dio en Bruno, D. Rashid, Gregor Keen, Nika, Balbino en Clayton Boros En eh, Casanova, MC uh, eh, Nolletje... En nog veel meer checken van de website live-label.com. En tot zover ook de parties. Gaan we door met muziek. Want daar was ik natuurlijk aan radio gekluisterd. Beetje verkouden, maar dat mag de pret allemaal niet drukken. Muziek van Lucas en Steve nu. Met de laatste, Source. Mo's back to back beats. Nightwalk. Let me take the night, I love real easy. And I know that you still wanna see me on the Sunday avond. The Nightwalk. Van 9 tot 12. 9 tot 12. Rise and amplify it when we with this swing.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 What if it's just me? 영화 한 편 끝나듯이. As real as it can be. Mother Russia in my cup, and my glass is fogging up. Oh yeah, hey dog, hey what's up? Oh yeah, hey dog, hey what's up? When the sweaty walls are banging, I don't fuck with family planning. Make it rain, girl, make it rain. Make it rain, girl, make it rain. Make it rain, girl, make it rain. Make it rain, girl, make it rain. Make it rain, girl, make it rain. Make it rain, girl, make it rain. Make it rain, girl, make it rain. Make it rain, girl, make it rain. Make it rain, girl, make it rain. Make it rain. in my cup, and my glass is fogging up. Oh yeah, hey dog, hey what's up? Oh yeah, hey dog, hey what's up? When the sweaty walls are banging, I don't fuck with family planning. Make it rain, girl, make it rain. Make it rain, girl, make it rain. Make it rain, girl, make it rain. Make it rain, girl, make it rain. Make it rain, girl, make it rain. Make it rain, girl, make it rain. 가만히 서 있던 자리 Nobody can really find me 창문 없는 방이 작지 Or when I am so free to find me Oh yeah, hey dog, hey what's up?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 Muziek van uh, Yayi met de eh, Rain Girl. Is, eh, Chinees of Japans. En uh, ja, het is al een tijdje is het in de omloop. nu begint het al echt een beetje commercieel te worden. En dan voor muziek van Calvin Harris en Dua Lipa met One Kiss. Ik draai voor jou de Jazz Remix. Want het origineel staat natuurlijk op één in de bijna alle hitlijsten hier in Nederland. Maar ik denk, nou, ik draai gewoon even een iets andere versie. Want anders heb je ook iets van... Zo, elke zender waar ik hem op zet, hoor ik die klote platen. Ik vind het nu niet leuk meer. Kijk, platen zijn goed, maar als je ze tien keer op een dag hoort dan worden ze af en toe een beetje vervelend. Dus ik denk, nou, we pakken even een Het is even tijd voor de 10 boven beste plaat van de dansgroep. Deze week op 10, Barsha met de Groovy Cat. Op 9 deze week eh, Alex Vergie met Z Downs. Op 8 deze week Peter Hellers Big Love. De Dr. Packer Extended Remix. Op 7 deze week Basement Jacks met Good Luck. Featuring Lisa Kakula. De Boots Remix. Op 6 deze week David Pang en ATFC met Hip Cats. Op 5 Tough Love en Gus uit Nederland met Dancing Kinda Close. Op 4 Frankie Rizzardo met Revoke. Op 3 deze week Robosonic en Ferric Dahl met In Arms. Deze week op 2 Wise uit de UK met Feel My Needs. deze week een nieuwe nummer 1. Het is DJ Koos met Pick Up.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 Of Caitlin Scarlett moet ik zeggen. Ja, ik denk ik een bril nodig heb. Als je de 40 voorbij bent, dan moet je toch stiekem een leesbrilletje maar een beetje... Hè, wil je een beetje stoer doen, maar eigenlijk heb je toch stiekem wel nodig. Het was uh, Freewheeling en daarvoor Dave Winner met de W-I-O-D-T-M. En tot zover ook het eerste uur van de Nightwalk. Niet getreurd, we zijn bij tot middernacht. Met zometeen het nieuws en weer vanuit Hilversum. En dan is het tijd voor DJ Mouse op. Met zijn Global House Vibes. En straks vanaf 11 uur vliegen we helemaal naar Italië. Met de beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaschelli. Dus ik zou zeggen, blijf gewoon luisteren. Want we zijn bij je tot middernacht hier op CFM Zandvoort.